Vanochtend geldt de waarschuwing alleen nog voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De bonussen voor bankiers en topmensen bij verzekeraars gaan voorlopig nog niet verplicht omlaag. De Volkskrant meldt dat CDA en regeringspartij VVD de invoering van de bonuswet hebben tegengehouden. Ze hebben vlak voor kerst schriftelijke vragen gesteld, waardoor de wet nog niet door de Eerste Kamer is behandeld. De wet zou op 1 januari ingaan. De Australische brandweer probeert met man en macht de natuurbranden onder controle te krijgen die sinds vrijdag woeden in twee deelstaten. De brandweer probeert het vuur zo ver mogelijk in te dammen voordat het later deze week weer warmer wordt en harder gaat waaien. Gisteren was het even iets minder warm en op sommige plaatsen regende het. Syrische vluchtelingen hebben vanaf vandaag een visum nodig om buurland Libanon binnen te komen. Libanon hoopt hiermee de vluchtelingenstroom in te perken. In Libanon zitten meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen. Syriërs moeten nu aan de grens een verklaring afleggen over het doel van het bezoek en over de tijdsduur. Als het verzoek wordt ingewilligd krijgt de vluchteling een visum voor bepaalde tijd. De schot Gary Anderson is wereldkampioen darts geworden. In de finale in Londen won hij van Phil Taylor uit Engeland. Beide spelers haalden de finale ten koste van twee Nederlanders. Anderson won zaterdag van Michael van Gerwen en Taylor versloeg Rimmel van Barneveld. Het weer op de meeste plaatsen droog. Laten vooral in het oosten en zuidoosten af en toe zon. Het wordt 4 graden. Morgen verandert er weinig. Wel is er in het zuiden meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal.